Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Oost-Syrië, de provincie Der El-Zor. Het heeft het ministerie bekendgemaakt. Bij de vorige missie in IS-gebied kwam er kritiek op een gebrek aan openheid over de Nederlandse militaire acties. Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken zegt dat er wordt gekeken naar manieren om meer informatie vrij te geven. Sinds vorige week worden weer Nederlandse F-16's ingezet boven Oost-Syrië en Irak. Het leger van Myanmar erkent dat militairen betrokken zijn geweest bij de moord op tien Rohingya in september. De tien waren volgens het leger terroristen. Het is voor het eerst dat het leger publiekelijk erkent betrokken te zijn bij moorden op leden van de moslimminderheid. De lichamen werden ontdekt in een massagraf in de deelstaat Rakhine. Daar treedt het leger hard op tegen de stateloze Rohingya. Er zijn maatregelen aangekondigd tegen de betrokkenen. Sinds augustus is er een golf van geweld geweest tegen de moslimminderheid. Daarbij werden dorpen platgebrand en sloegen meer dan 650.000 Rohingya op de vlucht. De NAM wil op een aantal plaatsen in Groningen de gaswinning stoppen en op andere verlagen. Het staat in een aanbeveling aan toezichthouder staatstoezicht op de mijnen na de aardbeving van maandag bij Zeereep. De directeur van de NAM noemt de maatregelen opties waarover de minister van Economische Zaken Wiebes uiteindelijk moet beslissen. De AIVD heeft de afgelopen zes jaar drie of vier serieuze pogingen voorkomen om een terreuraanslag in Nederland te plegen. Het heeft het hoofd van de geheime dienst, Rob Bertolet, gezegd tijdens de opname van het tv-programma College Tour. Het hele gesprek wordt zondag 21 januari uitgezonden op NPO 2. Het weer. In de loop van de avond wordt het wat droger. In opklaringen ontstaat dichte mist en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen nog steeds veel bewolking met maar af en toe wat regen.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 Het heeft het ministerie bekendgemaakt. Bij de vorige missie in IS-gebied kwam er kritiek op een gebrek aan openheid over de Nederlandse militaire acties. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken zegt dat er wordt gekeken naar manieren om meer informatie vrij te geven. Sinds vorige week worden weer Nederlandse F-16's ingezet boven Oost-Syrië en Irak. Het leger van Myanmar erkent dat militairen betrokken zijn geweest bij de moord op tien Rohingya in september. De tien waren volgens het leger terroristen. Het is voor het eerst dat het leger publiekelijk erkent betrokken te zijn bij moorden op leden van de moslimminderheid. De lichamen werden ontdekt in een massagraf in de deelstaat Rakhine. Daar treedt het leger hard op tegen de stateloze Rohingya. Er zijn maatregelen aangekondigd tegen de betrokkenen. Sinds augustus is er een golf van geweld geweest tegen de moslimminderheid. Daarbij werden dorpen platgebrand en sloegen meer dan 650.000 Rohingya op de vlucht. De NAM wil op een aantal plaatsen in Groningen de gaswinning stoppen en op andere verlagen. Het staat in een aanbeveling aan toezichthouder staatstoezicht op de mijnen na de aardbeving van maandag bij Zeereep. De directeur van de NAM noemt de maatregelen opties waarover de minister van Economische Zaken Wiebes uiteindelijk moet beslissen. De AIVD heeft de afgelopen zes jaar drie of vier serieuze pogingen voorkomen om een terreuraanslag in Nederland te plegen. Het heeft het hoofd van de geheime dienst, Rob Bertollet, gezegd tijdens de opname van het tv-programma College Tour. Het hele gesprek wordt zondag 21 januari uitgezonden op NPO 2. Het weer. In de loop van de avond wordt het wat droger. In opklaringen ontstaat dichte mist en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen nog steeds veel bewolking met maar af en toe wat regen.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 Bij de vorige missie in IS-gebied kwam er kritiek op een gebrek aan openheid over de Nederlandse militaire acties. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken zegt dat er wordt gekeken naar manieren om meer informatie vrij te geven. Sinds vorige week worden weer Nederlandse F-16's ingezet boven Oost-Syrië en Irak. Het leger van Myanmar erkent dat militairen betrokken zijn geweest bij de moord op tien Rohingya in september. De tien waren volgens het leger terroristen. Het is voor het eerst dat het leger publiekelijk erkent betrokken te zijn bij moorden op leden van de moslimminderheid. De lichamen werden ontdekt in een massagraf in de deelstaat Rakhine. Daar treedt het leger hard op tegen de stateloze Rohingya. Er zijn maatregelen aangekondigd tegen de betrokkenen. Sinds augustus is er een golf van geweld geweest tegen de moslimminderheid. Daarbij werden dorpen platgebrand en sloegen meer dan 650.000 Rohingya op de vlucht. De NAM wil op een aantal plaatsen in Groningen de gaswinning stoppen en op andere verlagen. Het staat in een aanbeveling aan toezichthouder staatstoezicht op de mijnen na de aardbeving van maandag bij Zeereep. De directeur van de NAM noemt de maatregelen opties waarover de minister van Economische Zaken Wiebes uiteindelijk moet beslissen. De AIVD heeft de afgelopen zes jaar drie of vier serieuze pogingen voorkomen om een terreuraanslag in Nederland te plegen. Het heeft het hoofd van de geheime dienst, Rob Bertollet, gezegd tijdens de opname van het tv-programma College Tour. Het hele gesprek wordt zondag 21 januari uitgezonden op NPO 2. Het weer. In de loop van de avond wordt het wat droger. In opklaringen ontstaat dichte mist en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen nog steeds veel bewolking met maar af en toe wat regen.